Daardoor hebben ze structureel te weinig geld. Dat overkwam ook Gracilla. 5 à 6 euro met z'n drieën per, per dag. Dat is ongeveer wat we hebben. Ik zou me echt doodschamen als ik de minister was. Want ze brengen ons in, in, in, Ten eerste de stress alleen al. En ik weet nog steeds niet waar ik, waarom het nou aan. want niemand kan het dus schijnbaar uitleggen. Het was al bekend dat meer dan 7500 gezinnen in armoede leven... doordat regels van de overheid tegen elkaar inwerken. Nu blijkt dus dat deze groep twee keer zo groot is als gedacht. Het heeft geen zin om de BTW voor groente en fruit te schrappen... blijkt het onderzoek dat het kabinet heeft laten doen. Daarin staat dat er niet ineens superveel mensen bananen en broccoli gaan inslaan... als het goedkoper wordt. Het plan om de btw op groente en fruit te verlagen was onderdeel van het regeerakkoord. Partijen hoopten dat mensen daardoor gezonder zouden gaan eten. Kledingmerk Adidas gaat toch niet de strijd aan met de organisatie achter Black Lives Matter. De club wil op hun petjes, shirts en tassen drie strepen laten drukken. Adidas was daar niet blij mee. Ze vinden dat het te veel lijkt op hun logo. Toch trekken ze hun klacht in. Waarom precies is niet gezegd. En het lukt medewerkers van natuurorganisaties maar niet om twee hangbuikzwijnen te vangen. Die werden afgelopen weekend gedumpt in een natuurgebied in Drenthe. De dieren horen daar niet. En in het gebied is amper eten of drinken voor ze. Toch laten de zwijnen zich moeilijk vangen, zegt de boswachter. Ja, we hebben een raster geplaatst en we wilden ze juist eh, eh, in een soort van uh, jagen. Maar ja, zoals je, zoals je zegt, zijn dus op minitanks. Ze vliegen gewoon dwars door de rasters heen. Dus ja, ze, ze zijn gewoon niet te houden. Omdat de dieren bij mensen hebben geleefd, kunnen ze niet overleven in het wild. Dan nog het weer bewolkt, 12 tot 16 graden. Later ook meer regen. Morgen weer een alles van dag. Alles van wat dagje. Met zon, regen, hagel en onweer. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De files die nu in Noord-Holland ontstaan veroorzaken nog niet al te veel oponthoud. Zoals op de A4 Amsterdam richting Den Haag tussen knooppunt De Hoek en knooppunt Burgerveen. 3 kilometer file daar in een vertraging van 10 minuten. Ook 10 minuten oponthoud op de A10 knooppunt Komplein richting Amstel. Voor Amsterdam Buitenvelden staat 4 kilometer file en een vertraging van 10 minuten.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 Na vragen in de Tweede Kamer blijkt dat het er ruim 10.000 zijn. Door botsende overheidsregels lopen de gedupeerde huishoudens onterecht huur- of zorgtoeslag mis. 19 vrouwen die in de jaren 50, 60 en 70 onder zware omstandigheden moesten werken voor kloosterorde De Goede Herder, krijgen geen schadevergoeding. De rechtbank heeft hun eisen verworpen omdat de zaken verjaard zijn. Hongarije stemt nog niet over NAVO-toetreding van Zweden. Het land is niet blij met de Zweedse kritiek op het beleid van premier Orbán. Het weer, bewolkt en wat regen.